12 uur. Femke Woldhuis met het NOL. De Egyptische en Libische luchtmacht hebben doelen van de islamitische staat in Libië gebombardeerd. Egyptische F-16's hebben trainingskampen en wapenopslagplaatsen van de terreurorganisatie onder vuur genomen. En Libische gevechtvliegtuigen hebben IS-doelen bij Sirte en Benjawat aangevallen. De twee landen reageren daarmee op de moord op 21 Egyptische koptische christenen door IS. Van dat bloedbad verscheen gisteravond een video op internet. Rond de Oost-Oekraïnse stad Debaltjevo in het oosten van Oekraïne wordt volgens ooggetuigen opnieuw volop geschoten. Net als gisteren houden de strijdende partijen zich niet aan het staakt het vuren. Het Oekraïense leger beschuldigt de separatisten van het schenden van het bestand. In de rest van Oost-Oekraïne wordt het bestand grotendeels gerespecteerd voor het eerst in vijf jaar is de omzet in de detailhandel gestegen. Vooral rond kerst werd er meer verkocht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Doe het zelfzaken, drogisterijen en winkels met consumentenelektronica verkochten in 2014 meer, vooral via internet. En de omzet van internet- en postorderbedrijven steeg met 10% ten opzichte van het jaar daarvoor. In de Oosterschelde is dit weekend een jonge bultrug gezien. Het dier zwom ter hoogte van de Zeelandbrug. Volgens dierbeschermers is kans op overleving klein... omdat de bultrug in de richting van rivieren zwemt. Als hij de weg naar de Noordzee niet vindt... is de kans groot dat hij het niet overleeft. Het weer dan. In Zeeland en in het noordwesten komt mist en bewolking voor. In de rest van het land schijnt de zon volop. Het is 7 tot 10 graden. En in de mist hooguit 2 graden. Morgen is er meer bewolking. In het westen en het zuiden valt er mogelijk wat regen. En daarna is het weer droog en schijnt de zon geregeld. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Was ik in Scheveningen, luisteraars, op het strand, ja. Het was net voorjaar, volle terrassen. Een overbevolkt Scheveningen. Ja, natuurlijk eh, ook mensen die op bankjes eh, op de boulevard... Eh, alvast een kleurtje probeerden te halen. Nou, daar heb ik niet aan meegedaan, hoor. Sta je meteen gekleurd op, hè? maar even een eilandje opzoeken in de stroom. genieten van de heren Eagles. Met, eh, met een heks aan boord. Witchy Woman, ja ja. Zandvoort Lunch, daar luisteren ze naar. Eet smakelijk trouwens. Dat was de Witchy Woman van de Eagles. Wat kunt u verder verwachten in twee uur voor het lunch? Nou, natuurlijk een heerlijke lunch, want die wens ik u. Een hele smakelijke eh, lunch toegewenst, dat heb ik net al gezegd trouwens. Nou, wat kunt u nog meer verwachten? Ja, Joop van Es, die, die normaal kwart over één altijd ons eh, het laatste nieuws vertelt. Maar Joop, die kan niet meer praten. Die helemaal hees. Dus we moeten Joop alle beterschap eh, toewensen, Joop. Verdorie, man. and when the sun is out, I've got something I can laugh about. I feel good in a special way. I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. a shady tree. I love her and she's loving me. She feels good. She knows she's looking fine. I'm so proud to know that she is mine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. niet dat het voor u het eind van de wereld is vandaag... maar dat kan het bijna niet, want het zonnetje schijnt. Ik eh, draaide zojuist al Good Day Sunshine. We hebben hem al begroet, officieel. Eh, eh, met hulp van de Beatles natuurlijk, want dat was natuurlijk het nummer van de Beatles. Good Day Sunshine. Mary in the Morning, Glenn Gamble. Blij dat Marie ook komt vanmorgen. Nothing's quite as pretty... as Mary in the morning. When through a sleepy haze I see her lying there, soft as the rain that falls on summer flowers, warm as the sunlight shining on her golden hair. when I wake and see her there so close beside me. I want to take her in my arms, the ache is there so deep inside me. And nothing's quite as pretty as Mary in the morning, chasing a rainbow in a dream so far away. And when she turns to touch it, I kiss her face so softly, and my Mary wakes to love another day. My Mary's there in sunny days or stormy weather. She doesn't care, cause right or wrong, the love we share, we share together. And nothing's quite as pretty is merry in the evening, kissed by the shades of night and starlight on her hair. And as we walk, I hold her close beside me, all our tomorrows for a lifetime we will share. Nothing's quite as pretty as Mary in the morning. Nothing's quite as pretty as Mary in the evening. Lunchen, dat doe je met Charles Duif. Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Dat geldt ook voor de maandag, hè? natuurlijk ook voor de maandag. Daar moet ik er wel bij zeggen. Sinds kort. Want mijn collega Ruud Jansen die, uh, doet het voortaan alleen nog maar op woensdag, donderdag <laughs> en vrijdag. Tja. Nou, niet elke dag doet hij het hoor. Nee, maar wel radio maken. Dat, <laughs> dat doet hij gezellig. En eh, nou Ruud, eh, voor jou nog maar een keer een bieteltje. Who knows how long I've loved you. You know Daydream. Ja, de Wallace Collection Daydream. En alleen, luisteraars, uitsluitend alleen...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 naar de renovatie van de balkons en de flat in de Leverikestraat. Naar aanleiding van het bericht in de Zandvoortse krant... over problemen rond de renovatie van de balkons van de flat aan de Leverikestraat... stelt Sociaal Zandvoort vragen aan het college. Sociaal Zandvoort wil daarbij weten van het college hoe het komt dat deze zaak al zo lang loopt en vraagt het college om de bewoners duidelijkheid te gaan verschaffen over het vervolgtraject. Dan een bericht van de Zandvoortse Commissie Bestuur en Middelen in het teken van financiën en behoud van de ladderwagen. Voor het regionaal beleidsplan crisisbeheersing 2015 tot 2018 wordt de gemeenteraad gevraagd een zienswijze in te dienen. Voorgesteld eh, wordt luisteraars waardering uit te spreken over het behoud van de ladderwagen van de brandweer in Zandvoort. En ook wordt aan de Raad voorgesteld om de aanbestedingsprocedure te volgen voor de controle op de jaarstukken 2015 tot en met 2018 door een accountant. Op de agenda staan verder een aantal financiële beleidsstukken. Dagelijks publiceert de nationale politie in welke postcode er is ingebroken of dat daar een poging toe is gedaan. Dat geldt ook voor Zandvoort. Deze informatie wordt overgenomen en gerubriceerd in de juiste gemeente, in regio en ook in de provincie. Voor wat betreft Zandvoort is er recent ingebroken op de postcodes 2041 en 2042. Dat gebeurde op 10 en 12 februari. U kunt informatie daaromtrent kunt u teruglezen op de site drimble.nl, drimble.nl, schuine streep, oftewel slash inbraken slash Zandvoort drimble.nl slash inbraken slash Zandvoort. Op 18 maart aanstaande mogen alle inwoners van Noord-Holland, dus ook die van Zandvoort, vanaf 18 jaar en ouder naar de stembus voor de provinciale verkiezingen. Dat is een belangrijke gebeurtenis, luisteraars, dus ook voor alle mensen in Zandvoort. Het recht om te stemmen is de basis van onze vrijheid en democratie. Dankzij dit recht mag iedereen een mening hebben en mag iedereen die mening ook geven. Door te stemmen oefent u invloed uit op de wijze waarop de provincie wordt bestuurd. De mensen in de provinciale staten die de komende vier jaar de beslissingen gaan nemen, worden namelijk direct door de inwoners gekozen. Ook stemt u indirect voor de Eerste Kamer. Kortom, 18 maart heeft u het voor het zeggen. Zet hem allemaal in de agenda. Luisteraars, zeer belangrijk voor ons politieke bestel. het al. het is niet de realiteit gelukkig, het is zonnig weer. Maar eh, tijd, luisteraars, dus eh, voor de weerberichten. Dan het weerbericht voor Zandvoort. Na een koude en lokaal mistige start schijnt vandaag volop de zon. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 8 graden. Morgenochtend helaas bewolkt en kans op regen. En daarna, luisteraars, gelukkig weer opnieuw de zon. Vanaf vrijdag dan wel weer eh, wat meer bewolking en soms ook wat regen. Tot zover het weerbericht. Sommige mensen die vinden het helemaal niet erg eh, als het regent. En één daarvan is bijvoorbeeld Jamie Cullum. Die loopt zelfs te zingen in de regen. twee uur lang bij ZFM Zandvoort. Zandvoort Lunst met Charles Duif. Heet smakelijk allemaal. Ik weet niet of je daar zin hebt. Een, smaakje van honing, taste of honey, eh, zo bij de lunch. Er zijn misschien wel mensen die honing op hun brood eten, ik weet het niet. Of eh, die eh, honing om de mond van hun liefjes smeren. Dat kan natuurlijk ook. Eh, dat doet namelijk... George Michael, die doet dat wel een beetje. maar die heeft dan ook een geheime liefde. A Secret Love. Once I had a secret love George Michael. En hij zorgt er mede voor, dames en heren. Luister dat het een eh, fantastische dag is. A wonderful day. daar is Ellen Clark het uh, volkomen mee eens. Wonderful day. Dat is toch wel lekker lunchen zo, hè? Dan krijg je je broodje wel mee weg, toch? En je glaasje melk. <laughs> This life is coming at me fast Without a single sign of slowing down And lately all I ever see Are shadows casting over me Something better turn this tide around But I can't mind There's really only so much I can take To be always in the rain Ain't no good for any man Every now and then I need a little break wens ik u ook wel een wonderful day. Hij is al halverwege, dat weer 12 uur geweest. Sterker nog, we gaan alweer naar 1 uur toe. Maak jij maar geen flauw trouwens. Dankzij Len Clark heeft u gewoon al een eh, wonderful day te pakken. Alan Clark. En dit zijn de Hollies. We gaan even terug naar de jaren 60 met Eloise. Dear Eloise, I am writing to say a number of funny things I heard today. Hey, hey, hey, I heard that he's left you and run off to see. Could be the best thing that's happened.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 She used to love me. If that I ain't got no pity for you. Oh, I ain't You see, I lost my, lost my, lost my girl too. I'd help another place another time. You've got your troubles, I've got mine. You've got your troubles, I've got mine. hebben allemaal moeilijkheden. U hebt uw moeilijkheden en ik heb mijn moeilijkheden. En Joop van Nes heeft zijn moeilijkheden. Want Joop die, eh, gaf mij vanmorgen te kennen dat hij kan niet praten voor de radio. Want dat was zo hees. Nou Joop, verdorie. Uh, nou, volgende week dan maar weer. Eh, wij gaan ondertussen wel even verder met een lekker stukje muziek. Want dat, dat moet doorgaan bij ZFM Zandvoort tijdens de lunch. ik zie u wel als ik daar ben, dan, op het strand zo.